Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle ministers en staatssecretarissen van het nieuwe kabinet Schoof 1 zijn beëdigd. Rond deze tijd gaan ze met z'n allen op de foto op de trappen van Paleishuis ten Bos. In de tussentijd moesten de mannen zich snel omkleden van hun jacket... dat is zo'n jasje met lange flappen aan de achterkant, naar een normaal pak... Verslaggever Xander van der Wulp vertelt waarom. We hebben een bordesfoto sinds 1971 en eh, het verhaal gaat dat eh, koningin eh, Juliana ooit zei... ik wil niet met een paar pinguïns op de foto. <laughs> en dat ze daarom zich nu omkleden. Na het fotomoment gaat iedereen naar zijn of haar nieuwe ministerie. En later vandaag is ook de sleuteloverdracht van het torentje. Oud-premier Mark Rutte verwelkomt daar zijn opvolger Dick Schoof. De politie in Limburg is te veel tijd kwijt met hulpvragen van buitenlandse collega's. Dat gaat ten koste van andere politietaken. Van alle 20.000 informatieverzoeken uit het buitenland... komt 1 op de 5 bij de Limburgse politie terecht. Er kunnen verschillende strafbare feiten zijn waar we onderzoek naar doen. Ik heb hier bijvoorbeeld een eh, dossier uit, eh, uit Luik. Uh, daar wordt gevraagd om een foto van de verdachte in verband met een uh, fotobewijsconfrontatie. En wat wij dan doen is, wij proberen dan inderdaad een foto van de persoon eh, uit onze systemen te halen. En deze ter beschikking te stellen van de collega's in België, zodat ze verder kunnen met hun strafrechtelijk onderzoek. Burgemeesters in Limburg willen meer politiepersoneel, want het systeem loopt door al die aanvragen uit het buitenland helemaal vast, zeggen ze. Swifties met kampeerplannen zijn niet welkom bij de Johan Cruijff Arena. Donderdag, vrijdag en zaterdag heeft Taylor Swift drie concerten in Amsterdam. De gemeente is bang voor dagenlange rijen en overnachtende fans die per se vooraan willen staan. Terwijl het toch best leuk kan zijn. Alleen maar heel gezellig gehad. Het was één groot pyjama party eigenlijk. Kleurplaatspul meegenomen. Dus, eh. Wij sliepen net naast bij het viaduct hiernaast. Ja, slaapzakje erbij, lekker eh, tentje, alles, eh, <laughs> hele vibe. Nou, dit was eerder bij een concert van Harry Styles. Toen werd het dus nog toegelaten, maar dat gaat dit keer wel anders zijn, zegt de gemeente. De politie gaat controleren en kan boetes uitdelen. Het weer nog een grijze ochtend met op veel plekken regen of motregen. Later trekken de buien weg en wordt het vaker droog. Vanavond is er soms ook een zonnetje te zien. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de 4 kilometer, de weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk op de A10. 7 kilometer file tussen Schiphol en de Nieuwe Meer. Op de A10 zelf staat uh, tot aanknopend de Nieuwe Meer 9 kilometer file door dat ongeluk. De weg is wel weer vrij.